Van 9 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Greenpeace slaat alarm over het vrijhandelsverdrag TTIP dat in de maak is. De milieuorganisatie zegt dat ze morgen geheime documenten onthult... over de overeenkomst tussen de VS en de EU. Uit de stukken blijkt volgens Greenpeace dat de EU bereid is de VS te volgen... in slechtere keuzes over milieu, voedselveiligheid en klimaat. De EU en VS lijken de belangen van multinationals boven de bescherming van mensen en milieu te stellen, zegt Greenpeace. Veel omstreden punten in de onderhandelingen waren al bekend. Er is onder meer veel oneenigheid over het testen van producten. In de EU mogen alleen bewezen veilige producten op de markt komen. Onder druk van de VS zou dat worden veranderd. In veel landen zijn vakbonden en actiegroepen de straat opgegaan in het kader van de Dag van de Arbeid. De demonstranten vroegen aandacht voor de positie van arbeiders. Vaak ging dat vreedzaam, maar in diverse plaatsen greep de politie in. In de Turkse stad Istanbul zette de politie traangas in op het Taksimplein en daarbij viel één dode. In de hoofdsteden van onder meer Zuid-Korea, Indonesië en de Filipijnen eisten betogers meer loon en meer banen. In Amsterdam liepen 9000 mensen mee in een mars die was georganiseerd door de FNV. Spelende kinderen hebben in een tuin in Arnhem een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het projectiel, een Engelse granaat van 25 pond, lag in de tuin van een onbewoond huis in de Arnhemse wijk Geitenkamp. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom meegenomen en vermoedelijk wordt het projectiel op een veilige plek tot ontploffing gebracht. Het weer, vanavond en vannacht overwegend helder en droog. Het koelt flink af, van 5 graden aan zee tot net onder nul in het binnenland. Morgen flink wat zon, maar ook een stevige zuidwestenwind. Het wordt 13 tot 18 graden. Later meer bewolking en in de nacht naar dinsdag regen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio.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 Well, yeah, uh, clear God there. about the past 那个人。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 out.